Kees Groot met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Italië is opgelopen naar 120. Dat heeft premier Renzi gezegd bij een bezoek aan het rampgebied. Er worden nog mensen vermist, maar daarvan kon hij geen aantal noemen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Duizenden mensen zijn dakloos geworden. De Turkse militairen die vandaag Noord-Syrië binnenvielen... blijven daar totdat de Koerdische milities zich teruggetrokken hebben... ten oosten van de rivier de Eufraat. Dat heeft de Turkse premier Yildirim gezegd. Turkije is bang dat de Koerden het hele noorden van Syrië in handen krijgen... en van daaruit opstandige Koerden in Turkije gaan steunen. Turkije weet zich gesteund door de VS dat tevens een bondgenoot is van de Koerden. Vicepresident Biden zei vandaag ook dat de Koerdische milities zich moeten terugtrekken. Bij de aanval op de Amerikaanse universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul is zeker één student gedood. Er zijn veertien gewonden. Gewapende mannen bestormden vanavond het terrein. Op sociale media verschijnen berichten van mensen die opgesloten zitten. Commandotroepen hebben het terrein van de Amerikaanse universiteit in Kabul omsingeld. Meer dan 14.000 zwangere Franse vrouwen hebben een middel tegen epilepsie gebruikt dat gevaarlijk is voor het ongeboren kind. Er komt een onderzoek naar de gevolgen. Het gaat om het middel Depakine. Ongeboren kinderen die het binnenkrijgen hebben een verhoogde kans op autisme, groeistoornissen of verminkingen in het gezicht. Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de Champions League. In Rostov in Rusland werd het vanavond 4-1. De thuiswedstrijd in Amsterdam was geëindigd in 1-1. Ajax gaat nu in de Europa League spelen. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht wordt het niet kouder dan 17 graden.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 sky turned blue when I spent the summer on you. Spent the summer on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 106.9 Fm Everybody gets high sometimes, you know